1 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland moet beter samenwerken met België en Duitsland... om goed voorbereid te zijn op een groot kernongeluk. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De landen moeten beter overleggen en vaker gezamenlijke rampenoefeningen doen. Ook moeten omwonenden betere informatie krijgen bij incidenten... zoals haarscheurtjes in een Belgische kernreactor... Volgens de onderzoeksraad is de kans op een ernstig kernongeluk klein, maar als het fout gaat, dan laat de samenwerking te wensen over. Aanleiding voor het onderzoek is de onrust onder de bevolking over problemen met de kerncentrales in het Belgische Doel en Tianj. Het nieuwe schadeprotocol voor slachtoffers van aardbevingen in Groningen wordt vanmiddag bekendgemaakt. Om vier uur is er een persconferentie. In het protocol staan regels over de vergoeding van woningschade na een beving. Er is bijna een jaar over onderhandeld. Volgens RTV Noord gaat een nieuwe commissie de schade onafhankelijk beoordelen. Nu is de NAM daar nog bij betrokken. De griepepidemie breidt zich verder uit. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 165 op de 100.000 mensen naar de huisarts met verschijnselen van griep. Een week eerder waren dat er nog 110. Sinds half december kampt Nederland met een griepepidemie. De afgelopen week zagen huisartsen vooral kinderen tussen de 0 en 4 jaar met griep. De piek van de epidemie lijkt nog niet bereikt. Een oud-politicus van de provincie Friesland moet bijna 18.000 euro terugbetalen. Het is oud-statenlid Pieter Buisman. Toen hij in 2014 uit de PVV stapte en als eenmansfractie verder ging... kreeg hij bijna 18.000 euro om uit te geven aan een fractiemedewerker. Hij stortte het geld op zijn eigen rekening en dat had niet gemogen, zegt de Raad van State. Het weer, op veel plaatsen regen. In de loop van vanmiddag is het vaker droog en klaart het op. Het is een graad of 7. Morgen wordt het wisselvallig en ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Ja. Ja, ik kon het niet laten. Ik vond het zo mooi. Dat kon je daar gewoon serieus kopen, zeg. Gewoon in, eh, het was nog niet eens een souvenirswinkel. Het was echt gewoon een serieuze winkel. Ik kreeg er gratis eh, sokken bij, gratis stroomf ook nog. Ja, want die vrouw, die, ik had hem aangepast. En die vrouw die kijkt het zo eens aan. Die zegt, nou, ze hem toch wel een paar stroom van hoor. Ik zeg, ik zeg, wieso dan? Want het was midden in de zomer, het was bloedje heet. En toen zegt ze, nou, voor die boezen. Ik zeg, was, was iets dan vals met mijn boezen? Toen heeft ze dat uitgelegd. Die vrouwen daar in Tirol, die hebben allemaal van die enorme boeza. Tenminste, hoe zeg je dat? ja, van die enorme, twee van die enorme jetsers met zo'n spleet ertussen. Weet je, dat hoort gewoon, als je daar woont, heb je dat. Zeker met dit soort jurken. Maar als je, de, als je van jezelf niet zoveel hebt, dan vul je dat op aan de onderkant met sokken. Net zolang tot het van boven wat wordt, ja. Ja, wist ik, de helft is sokkenwerk daar, joh, wist ik ook niet. De helft, ja. De helft is nep. Want ik was eerst nog een beetje beledigd dat ik überhaupt dat ik sokken nodig had. Maar toen zegt ze, ja, dat, maar toen zegt ze nou, voor een, een, een niet-Tirolse één paar sokken, dat is een hele mooie score. Keurig. Zegt zij, ja. Hé, zal hem even demonstreren? Kan het even, Marg? Dat ik tussen die tips even die, door die jurk even demonstreer. Marg, vind het goed? Wacht even. hey, Dick, doe jij dan even voor de sfeer zo'n... als ik die jurk aan doe, zo'n Tiroler hoempa, weet je? Ken je dat? Ja, precies. hey, Dick, dat moet eigenlijk op een accordeon, dit soort muziek. Want ze hebben in Tirol geen piano's, want die krijgen ze de bergen niet op. Daar zo. Ja, heb ik me altijd afgevraagd. Waarom dat is? Dat is gewoon een praktische reden. Wat? Ik ben pianist, ik heb nog nooit op zo'n ding gespeeld. Dat is heel makkelijk. Maar dit is heel makkelijk. Echt waar. Kijk, dit heb jij zelf ook. Dat is precies hetzelfde. dat, dat is al makkelijk. Nou, die knopjes moet je een beetje indrukken... en dan moet je nog een beetje duwen en trekken erbij. Nou, dat kan je toch ook wel? Nou, probeer hem nou even dik. Hier zo. Conservatorium, je kan toch wel iets... probeer hem nou even. Het ritme was goed in ieder geval, Mark. Het ritme was... Uh, qua sfeer... guten Abend, meine lieben Freunde. Hier ist wieder Ihr Helga. Mit unserem Amusementsprogramm. Also Scheiße, Wurst, Bahnhof. Danke wieder mal. Ja. Na, meine lieben Freunde, wir haben heute Abend haben wir leider, aber schade, haben wir die letzte Abend. Ja, Scheiße, Wurst, Bahnhof. Also ja. Ja, die letzte Abend, die Ferien. Aber, aber wir haben Spaß gehabt, haben wir nicht, oder? Ja, oh. bei ons in Tirol, ja, oh, ja, leider kein Schnee, aber oder, aber oder, aber oder, aber oder, aber ja, oh, ja, na, nou, also, <laughs> oh, ja, oh, ja, oh, ja, also, na, nou, also, na, nou, oh, na, also, na, oh, na, also, oh, na, oh, na, also, na, meine lieben Freunde, oh, na, meine, ja, na, na, oh, na, also, oh, na, mein, na, meine lieben Freunde, wir haben glücklich, haben, oh, wir, wir haben glücklich. my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, How lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, a hundred floors above me in the Tower of Song. power of song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, it doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the tower song. Dum, dum, dum. But of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming. But I may be wrong. You see, I hear these funny voices in the Tower of Song. standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Tower of Song, zo heet het nummer. En dat was Leonard Cohen. Maar dat had u natuurlijk al lang gehoord. Maar dat is natuurlijk wel duidelijk. En daarvoor een heerlijk eh, chaotisch gebeuren weer. Van, uh, van eh, Brigitte Kaandorp. Ja, sorry Leonard, maar we hebben meer te doen vandaag. Dan duurt het nog zo lang. En ik heb andere zaken aan mijn hoofd. Dan wordt rond weer ongeduldig. Hé, hey, wat hoor ik hier? Ja, je moet beginnen joh. Wat een bekende tune. Ja, ik moet even mijn mond leeg eten, want we hebben net even uh, culinaire versnapering gekregen. Ja. Zandvoort lunch, hè? Ja, Zandvoort lunch, hè. Maar ik ben blij dat ze weer eh, even gewoon lekker in de studio zit. Onze Dolly, ze is er weer. Jawel. Meer dan welkom. Meer dan welkom. Nou, kom op met je cultuur. Ja, waar gaan we heen deze week? En we beginnen eh, bij de Stad Schouwburg aan het Wilsonplein in Haarlem... <clears throat> sorry, eh, zaterdag 3 februari om kwart over acht. Want daar eh, is hersenprofessor en bestsellerauteur Dick Swaap... want die verzorgt een college eh, geheel in zijn eigen stijl. Stellig, betrokken, uitgesproken en spraakmakend. Met droge grappen. Hij zegt waar het op staat. Zo is hij van mening dat de mens niet te veranderen is. Volgens Swaap is er weinig plaats voor de vrije wil. Nog minder voor geest of ziel en draait alles om chemische en naar natuurkundige processen. In dit theatercollege toont Dick Swaap wat ons tot mensen maakt. De interactie van hersenen met onze omgeving. Nou, dat klinkt natuurlijk erg eh, interessant. Dan nog even naar de toneelschuur donderdag 8 februari. Ik zeg het even betijds aan de Lange Begijnstraat in A9 in Haarlem. Nina Spijkers had een prachtig seizoen afgelopen jaar. Zo werd haar voorstelling Ivanov geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2017... en werd ze voor de tweede keer genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs. Nu maakt ze samen met een club jonge acteurs de aanstekelijke muziektheatervoorstelling Geluk... over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk om gelukkig te zijn... groeit ook de berg aan mogelijkheden om dit geluk te bereiken. Van therapie tot stilte-retraite. Van komkommerwater tot mindfulness. Het geluk ligt voor het grijpen. Je moet wel een enorme stumpert zijn om ongelukkig te zijn... Tegelijkertijd groeit het aantal jonge mensen met paniek- of angststoornissen, depressies en burn-outs. De Happy Few etaleren hun geluk op social media en de rest van ons doet daar alsof. Dan gaan we naar de pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Vrijdag, aanstaande vrijdag 2 februari om half negen. Want daar speelt de IJslandse band Mogil. En Mogil creëert een volledig eigen universum door hun combinatie van folk, jazz, klassiek, minimalisme en post-rock. Ja, duidelijk. Mongiels songteksten zijn gebaseerd op de IJslandse folklore... alsmede op hedendaagse gebeurtenissen... waardoor ze de emotionele verhalen van mens en meerman... de mannelijke zeemeermin, tot uitdrukking kunnen brengen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt... maar dat kunt u dan zelf gaan horen. Dan informatieboerderij Zorgvrij aan de Genieweg 50 in Velsen-Zuid... Daar is de expositie Wolfaria. Van schapenvacht tot... Ja, tot wat? Iedere wolspinster spint anders. Elke draad, elk eindproduct is daardoor ook anders en uniek. Met deze tentoonstelling laat ze enkele van hun creaties zien. En hopen ook hun enthousiaste aanstekelijk eh, werkt. Dagelijks tot en met 25 februari. Even kijken, dan nog eventjes muziek stop, maar ik niet. Ik ben niet te stoppen. Gaan we naar de Groot Heiligland 37 in Haarlem... Eh, waar de tentoonstelling van Arthur Kempenaar... Godinnen en andere duivels eh, is. Van 21 januari tot en met 11 maart is bij 37 eh, pk... een solo tentoonstelling van Arthur Kempenaar te zien... Godinnen en andere duivels. Let op, Verkeersborden en bijkeukens. Het werk van Arthur Kempenaar wordt door de kunstenaar zelf bij voorkeur beschreven in beeldende termen. In deze solo-tentoonstelling brengt hij werken bij elkaar die een duidelijke thematiek voeren. Archetypische personages als vertalingen van onze psyche. Veelal kiest hij voor klassieke godsfiguren of andere mythische personages. De verhalen van menselijk tragiek, de strijd tussen stervelingen en onsterfelijken... maar ook de hulpeloosheid van mensheid fascineren Kempenaar. Deze werken zijn te lezen als bezweringen en onze demonen. Nou, dat vind ik wel even genoeg geweest. Jij zei dat je niet te stoppen bent, hè? Nou ja. <laughs> Dankjewel. <laughs> <laughs> Dit is weer een hele aparte middag. Ja, kijk, het is natuurlijk altijd zo... ik kan wel niet te stoppen hebben, maar eh, ik heb de knoppen. Ja, precies. <laughs> Dus Dankjewel, Ruud. Ik kan je dus gewoon uitzetten, ja. Dankjewel. Nou doe ik dat niet hoor. Nee, ik, laat, ik, nee, ik laat de mensen koffie meer voor mij. Nee, en ik laat de mensen genieten van jouw prachtige stem. Ja, ja, ja. Artiest in het licht. Justin Timberlake. Ah. En het is zijn allernieuwste. Mogio. Eh, in de batterij. En het nummer dat heet Say Something. Timberlake. Timberlake moet ik zeggen, samen met Chris Stapleton. En het nummer dat heet eh, Say Something. En het is, eh, het is zijn, eh, zijn nieuwste release. Justin Randall Timberlake is geboren in Memphis op 31 januari 1981. Jawel, dus de man is 37 geworden. Ja, dat, dat reken ik snel goed uit. Amerikaans singer, songwriter en acteur. Lake werd in de jaren 90 bekend als eh, lid van de boyband uh, eh, NS NSYNC. NSYNC, ja, zo moet ik dat zeggen. 2002 bracht hij eh, zijn eerste soloalbum Justified uit. En als acteur had hij rollen in diverse films, waaronder The Social Network en In Time. Nou, Justin Timberlake, het was zijn allernieuwste release dus, Say Something. En dat heeft hij samen gedaan met niemand minder dan Chris Stapleton, whoever that is. Goed. Oh, even kijken wie er zit hoor. Ja, hij zit er. Voordat ik straks weer de tune is, dat en, eh, er is weer een lege stoel aan die kant. Want dat zie ik niet dwars door dat beeldscherm heen. Ik ga niet weg. Maar eerst nog even een heftig muziekje dan. Ja hoor, kom er maar door. Ja hoor. nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Nou, dan gaat hier iets nu helemaal fout. Ik zal eh, een andere stem opzetten. Eh, ja, even, even verkeerd op je fiets gaan zitten. Ja, oh. Nee, het, gaat, eh, het, ging, oh, is weer zo'n dag hoor. Het is weer zo'n dag. Oh, oh, oh, oh. Nou ja, het, nieuws wordt gepresenteerd door Ron Gijssen, dames en heren. En vergeef, vergeeft u mij maar, want het is weer chaos. Maar ja, dat is altijd als ik er ben. Heerlijk, heerlijk. Ik, ik kan niet zonder chaos. Nee, nee? dat kan ik helemaal niet tegen oh. Oh. Een 36-jarige man uit Heemstede wordt ervan verdacht duizenden euro's van hulpbehoevende slachtoffers te hebben gestolen. De zelfbenoemde schuldenbemiddelaar moest zich op 30 januari voor de rechter verantwoorden voor oplichting en verduistering. Volgens de officier van justitie deed de verdachte zich in 2014 al voor als professioneel schuldenbemiddelaar. Hij nam het geld dat hij van zijn slachtoffers kreeg zelf op zonder hun schulden af te betalen. Hierdoor gingen de slachtoffers voor duizenden euro's de mist in. Tijdens de behandeling van zeven zaken eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van 18 maanden... plus een schadevergoeding van ruim 7000 euro voor de slachtoffers. Dan de 50-jarige Robert E. uit, uit Geest krijgt van de rechtbank in Alkmaar 8 jaar gevangenisstraf... voor het doden van zijn zakenpartner Henny Schipper. Die straf is lager dan de eis van 10 jaar. E pakt op 17 juli vorig jaar op de parkeerplaats in Akersloot... na een gesprek over geld zijn wapen en schoot er zand voor te dood. De rechtbank vindt het aannemelijk dat E jarenlang onder grote druk stond... van het slachtoffer die hem afperste. E was verminderd toerekeningsvatbaar. Afgelopen dinsdag benoemde de gemeenteraad van Zandvoort... tijdens de raadsvergadering drie nieuwe leden voor de rekenkamer... De nieuwe leden zijn Renske van der Ploeg, Laurens Gimbrere en Frank Angenent. De nieuwe leden volgens Tessa van den Berg en Koos Kappertop. David Koppers vertrok al uit, eh, in 2015 uit de Rekenkamer. Met de drie nieuwe leden is de Rekenkamer van Zandvoort weer op volledige sterkte. Dan een bekende supermarktketen organiseert in samenwerking met onder andere het circuit Zandvoort en Verstappen Management voor de derde keer op rij de Jumbo Race Dagen Driven by Max Verstappen. Op zondag 20 en maandag 21 mei, Pinkster 2018... kunnen alle fans van Max Verstappen de Formule 1-coureur weer van dichtbij in actie zien op het Zandvoortse circuit. Het grootste race-evenement van Nederland belooft voor de liefhebbers weer het dagje uit van het jaar te worden. Als laatste, op sommige basisscholen duurt de cito toetsperiode een dag langer dan gebruikelijk. Ook zijn er leerlingen die een toetsonderdeel overnieuw moeten doen. Dat komt door herhaaldelijke storingen tijdens de afname van de digitale toetsen van CITO. CITO biedt eh, hiervoor excuses aan. De grootste landelijke voorziener van toetsen heeft zijn zaakjes wederom niet op orde, volgens een reactie van een leerkracht. Scholen ondervonden met name dinsdag en woensdag problemen bij het opstarten. Het kwam ook voor dat leerlingen eh, tijdens de afname uit het systeem eh, gegooid werden.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 In de middag en avond wordt de neerslag buiig van karakter... en zijn er ook droge perioden met af en toe zon. Bij de buien kan lokaal korrelhagel en onweer voorkomen. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De wind is zuidwestelijk eh, en matig tot vrij krachtig aan zee... en op het IJsselmeer krachtig tot hard 6 tot 7 Beaufort. Later in de middag en in de avond draait de wind tijdelijk naar westelijke richtingen. Komende nacht komen vooral in het noorden en westen nog enkele buien voor. Mogelijk winters van karakter en met een kleine kans op onweer. Landinwaarts sterven de buien grotendeels uit en zijn er soms brede opklaringen. De minimumtemperatuur loopt uiteen rond het, eh, van, rond het vriespunt in het oosten tot circa 5 graden aan zee. Landinwaarts kan plaatselijk gladheid ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten. De zuidwestenwind is matig, in de kustgebieden vrij krachtig en aan, en aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen overdag schijnt de zon af en toe en trekken er enkele buien van west naar oost over het land. Vooral in de ochtend kunnen deze winters van karakter zijn met een kans op tijdelijke gladheid. De middagtemperatuur komt uit op rond 5 graden. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind aan zee... en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig. Tot zover. looks like to get you off my mind. But I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just the mention, just the mention of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. That's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. <laughs> I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I see I'm glad we're through my heart my heart knows <laughs> I've lied. I've lied. I'm glad we're through. That's when my heart knows. My heart knows I've lied. Just a mention, just a mention of, of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good, okay? I think of a thing when my whole world, my whole world turns misty blue. Hey, yeah, yeah. And I, I should forget you. Heaven knows, heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied. turns my whole world. Just the thought of you, just the think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue. Ja, vorige week hadden we de dame nog eh, in artiest van het licht... omdat het een geboortedag was. Of de overlijdens, dat weet ik niet meer precies. Geboortedag van, ja, oh, geboortedag was het. En uh, Etta James dus en Misty Blue. Maar nu weer cultuur. Cultuur. Want er is nog wat te doen. En eh, het is ook een keer leuk om naar het kleinste museum te gaan. Aan de gedempte Oude Gracht 119 in Haarlem. Olympische Meuk. En vanaf 27 januari tot en met 25 februari... is de tentoonstelling Olympische Meuk in het kleinste museum van Haarlem te zien. Gastcurator, journalist, schrijver en columnist Maarten Westerman... toont een deel van zijn gigantische collectie Olympische paraphernalia Parafernalia. Dat is een leuk woord voor, de, voor zo'n spelletje. Even kijken, gastcourist, gastcurator en journalist Maarten Westerman... stelt een deel van zijn verzameling eh, Olympische spullen tentoon... in het kleinste museum van Haarlem. De tentoonstelling Olympische Meuk geeft een goede indruk... van de veelzijdigheid van de collectie van Westerman. Want zowel alle zomer- en winterspelen sinds 1920... Het jaar waarin in Antwerpen het logo met de vijf ringen voor het eerst werd toegepast, is een voorwerp aanwezig. Snel door zaterdag 3 februari naar de Philharmonie aan de Lange Straat 11 in Haarlem... naar het Oratoriumkoor Kennemland en Weiland Ensemble. De Duitse Hendel was net Engels staatsburger geworden... toen hij in 1727 de Coronation Anthem schreef... voor de kroning van George II. De vier stukken, waaronder het bekende Sadok de Priest... zijn geschreven voor een groot koor en een flink orkest. In de galm van de Westminster Abbey... de martieuze anthems waren altijd Hendels leven regelrechte hits. Het, het oratoriumkoor Kennemland, het Weiland Ensemble... en het Promenade Orkest voeren ze uit onder leiding van Annelies Smit... Dan Even, over die, ja. die Zadok de Priest, hè? Even tussendoor, hè? Even tussendoor, hè? Graag, graag. Ja, weet je. Eh, weet je, kijk jij wel eens voetbal? Nooit. Nooit? Nooit. Dus jij kijkt ook nooit naar de Champions League? Nooit. Oh. Nou, ze hebben bij de Champions League hebben ze zo'n hymne. Ja. Eh, die dan de, de wedstrijd aankondigt. Ja. En dat is een eh, gemoderniseerde versie van dat Zadok de Priest van Hendel. Kijk. Dus dat even ter naam. Nou, ik ben heel blij dat je dat even ja, zegt. Maar wat wel leuk is, de dingen van vroeger komen altijd weer terug. Op een of andere manier. Dat vind ik altijd eh, wel leuk. Maar, ja, wij gaan toch nog even een beetje in de oude blijven, in de Beethoven. In de Philharmonie in Haarlem zaterdag 3 februari het Lentvai String Trio. Dat heeft niks met ondergoed te maken, String Trio, want let op... Beethoven schreef behalve voor strijkkwartet ook voor strijktrio. Wat betreft oorspronkelijkheid en technisch vernuft staan de strijktrio's op eenzame hoogte. Een belangrijk kenmerk is de gelijke behandeling van de drie instrumenten met een stralende rol voor de altviool. Het debuut van het Lentvai String Trio in de Wigmore Hall in Londen was een schot in de roos. Het trio overtuigde de pers en publiek met spel van, het hoogst, eh, van de hoogste orde. De Times typeerde het ensemble als overtuigende volbloed muzici. In 2011 won het Lenfai String Trio de Kerstjesprijs. En in 2012 verscheen hun succesvolle cd met alle strijktrio's van Beethoven. Nog eentje. Het zijn wezen aan de Kinderhuissingel 1 in Haarlem. Zondag 4 februari om half drie. PB en de Jacks. Op zondag 4 februari spelen PB en de Jacks uit Haarlem Rhythm and Blues Roots in het Café van het Wezen. Deze middag eh, doen zij dat semi-akoestisch met een breed repertoire uit de blues-historie. Daarbij zullen aanstekelijke nummers van frontman Pieter Bakker... onder andere met teksten over Haarlem zeker niet ontbreken. Nou, dat mag je zeker niet missen. En dit heet Night En dat is Gary Rafferty. gelijknamige album van eh, Gary Rafferty. Natuurlijk ooit bekend geworden met Steelers Wheel. En daarna nog een aardige solo carrière. En eh, enige jaren geleden alweer van ons heen gegaan. Oké, eh, eens even kijken. Nou, het is bijna 44. Of het is al 44. Ja, het is al 44. dus we gaan even, hè? Het gaat snel. Ja, het gaat hard, hè? Time flies when you're having fun, zeggen ze En we have fun? Ja, nou, dat hebben we. Oh. En eh, we gaan nog eventjes eh, de laatste cultuuritems aan u vertellen, dames en heren. Althans, ik niet, maar dat doet Ron. Ja. Dus eh, ga je gaan. Ja, want ik wil nog even vertellen, ook voor de kleintjes... want daar hebben we te weinig aandacht aan besteed. voor de kleintjes gaan we nog naar de Stadschouwburg... aan het Wilsonplein 23 in Haarlem... Uh, naar de uitvoering van de kleine Zeemeermin. Zondag 4 februari om half drie smiddags. De Kleine Zeemermin is een familiemusical naar het wereldberoemde sprookje van Hans Christian Andersen. Diep in de oceaan woont een zeemermin met een schitterende stem. Ze droomt vaak over de wereld boven de zeespiegel. Wanneer ze daar dan eindelijk eens mag kijken... redt ze meteen een jonge prins van een zinkend schip. Ze wordt verliefd en wil zelf ook mens worden. Wanhopig zoekt ze de hulp van een valse zeeheks. Nou, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Dan eh, nog eventjes. Wat zei jij? Ik zei, ja, dat is heel Oh, ik denk, nou, misschien is het ook voor jou. Hoor. Jij mag ook zelfs eh, gaan, hoor. Oh, mag ik ook? Ja, je mag ook, Natuurlijk. Oh, tuurlijk. Leuk, ja, zie je wel. voor, elke eh, wat wils, hè? Ja, leuk. Dan misschien nog de Nationale Voorleesdagen 2000 in de bibliotheek in Haarlem. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er in 2018 vanaf 24 januari tot en met 3 februari de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen te bevorderen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Nou, heel leuk. Ga er vooral eh, heen in de bibliotheek in Haarlem. Dan gaan we nog even door naar de stad Schouwburg in Velsen. Eh, om kwart over acht, woensdag de 31ste. Dat is vanavond, dus u moet snel zijn. Victor Renier en René Soutendijk spelen in de eh, productie Roem in Roem. Gert Thijs, een van de belangrijkste toneelacteurs van ons land... en onder meer bekend van, de prachtige, eh, van het prachtige De Kus... met Huub Stapel en Carine Kroetsen... schreef speciaal voor steracteurs Victor Reinier en René Soutendijk... een treffend toneelstuk over een acteur... wiens personage uit een populaire politieserie wordt geschreven. Roem voert ons mee naar de wereld van de BN'ers. Wat doet bekendheid met iemands karakter... En wat gebeurt er als de held van zijn voetstuk valt? U kunt het zien vanavond nog in de Stad Schouwburg in Velsen. Dan nog even, als laatste gaan we naar eh, het Kennemer Theater in Beverwijk. En dat is eh, volgende week dinsdag uh, eh, 6 februari... een literaire ontmoeting met Euskan Akoyil. Als ik het goed zeg. Akoyil is regelmatig gezien bij programma's als De Wereld Draait Door en Pauw. Schrijver en columnist Euskan Ak Akiol debuteerde in 2012 met de semi-autobiografisch, wat een mooi woord, eh, Schelmenroman Eus. Het boek gaat over een Turks-Nederlandse jongen die opgroeit in de onderklasse van Deventer. Een milieu waar hij zich probeert te ontworstelen. Van Eus werden binnen enkele weken 10.000 eh, exemplaren verkocht... en al snel volgde de verkoop van de filmrechten. Begin 2016 verscheen zijn tweede roman Turis... In dit boek gaat de hoofdpersoon op zoek naar de vermeende dubbelleven van zijn vader... om het huwelijk van zijn ouders op te breken. Turus kent net als Eus autobiografische elementen. Dat kunt u zien in de literaire ontmoeting met Eus. Prachtig. Ja, dankjewel. Autobiografisch. Ja, ja, ja. Drie keer woordwaarde. Ja, ja, absoluut. Wij zijn ondertussen een spelletje aan het spelen, hè? dat merk je. <laughs> Zie nou wat te scrabbelen hier. <laughs> ja. Oh nee, tegenwoordig heet dat Wordfeut, hè? Ja, ja, dat ja. is digitaal. Nou. Dit is Lee Dorsey. My uncle there was a passing me. She got a whole lot of rhythm when she walked. And I can hear music when she talked. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. do, re, mi, fa, sol, la, ti. I wonder who can this creature be? She ain't Mona Lisa as far I can see, but I don't care. She looks good to me. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. I can learn to love you, yes, sirree. I may sound crazy, but it's so fine. Uh, tell me, pretty baby, how you gonna act? Uh, do me, mi fa I, la Forget about the do and think about me. Let's get together and make hooky. A, B, C, D, A, F, G. A Cupid shooting arrows three by three. A do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A, B, C, D, E, F, G. Forget about the do and think about me. A do, re, forget about the Ja, Lee Dorsey. A, B, C, D, E, F, G. Lee Dorsey, een van die oude soulknakkers. Onder andere ook bekend van Working on a Coal Mine. Maar dit weet Donomy. Louis Prima. Paid for every dance, selling his romance. ever come a day and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just to jiggle Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say, And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a jiggle dose. Life goes on without me, cause I. do my luck just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? Cause I ain't so bad. Then. And i sing up. love the time. bal du bozibat blibup. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. No matter. belly, ba zungale boat. I ain't got nobody, nobody, nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. I, I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama? come and rescue me, cause I ain't so bad. And I sing up. door Bonacera en uh, Aubery en nog veel meer van dit prachtige werk. En dit was een van zijn grote hits. Louis Prima, bekend in de jaren 50 natuurlijk. Eh, Amerikaan van... Amerikanen Amerikaan van Italiaanse afkomst. He, he, nou, ben er weer uit hoor. Niet te geloven. En dit nummer kennen we natuurlijk ook in de uitdaging van eh, David Lee Roth en Just a Gigolo. Maar het is het origineel. Is dus van deze meneer. Prima. Just a Gigolo en I Ain't Got Nobody. Dat als laatste. Ja, en dan zitten we alweer aan dit muziekje. Ja, ja. Moet ik weer een week wachten, hè? Ja, Ron. Nou, je moet niet. Nee, nee, nee. Nou ja, nee. Je, mag, je, mag ook drie dagen, vier dagen hier zitten, hoor. Dat is eh, oh, eh, eh, helemaal niet erg. Nou, misschien kom ik gewoon tussendoor eens een keer, ja. een keer Ik bedoel, je hoeft een week te wachten. Als ik maar wel koppen meeneem dan, hè? Uh, nou, hoeft niet hoor. Nee, dat hoeft niet. Oh. Nee jij gooit op de grond. jij gooit op de grond. Nee, dat was maar een klein oh, beetje. Oh, okay. overdrijven. Er viel natuurlijk een beetje slagroom af. Nou ja, alweer opgeruimd. Ja. Het was weer gezellig vanmiddag. Ja, toch? Een beetje chaotisch weer. Maar ja, goed, dat hoort bij ons. Ja, de dat, zonder kan niet, hè? Nee, moet ook een beetje. Want anders denken de mensen dat het allemaal ingestudeerd is. Nee, zeker niet. <laughs> daar kan ik van vertellen. <laughs> Ja, nee, eh, denken ze dat het allemaal is? Nee, we houden het af en toe lekker chaotisch. Computers die niet doen wat je wil en zo. Maar... Versprekingen. komt toch ah, oh, bij de officiële nieuwslezers ook voor. Dus, eh. ja, dat hebben we gezien. Ja, dat hebben we gehoord vanmorgen. Ja. ja. Nou goed, maakt het allemaal uit. Eh, het zit er weer op voor vandaag. we gaan weer richting huis. Morgen ben ik er weer. En dan samen met Angela, die Dolly vervangt morgen... Dus morgen zijn we weer eens gezellig met Angela samen. Dus oh, nou, dat wordt weer leuk. Het wordt altijd leuk. Ik wens iedereen een hele fijne dag nog. Ja, ik jou ook. volgende week. Dankjewel, jij ook. Ja, gezellig. En eh, we gaan eens kijken wat we volgende week gaan doen. Dus ik. Ja. Nou ja, er zal wel weer wat nieuws zijn. En heel weer cultuur. Cultuur, hè. Ik, ga weer naar het theater toe nu. Ja, lijkt me gezellig. Ja. Ga je nog ergens heen? Of, Nou, naar de kindervoorstelling. Oh, jij gaat naar de kindervoorstelling? ik ga naast jou zitten. Oh ja, we gaan samen lekker gezellig naar de kleine zeewinning kijken. Oh jongens, ja. wel leuk allemaal. Ik wil wel een ijsje. Mm, jij gooit het Papa, op de ik wil een ijsje. Je moet hem onthouden. Jij praat al zoveel in die uitzending. Maar jij weet ook veel, hè, over die muziek. Ik weet er niks van. Oh. Ik lees alles op. Ja, ik vind het wel interessant dit was hem. Dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren. U, wij maken eh, een eind aan deze conversatie voor twee heren.